Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Klever voor Buitenlandse Handel noemt de importtarieven die president Trump invoert heel slecht nieuws. Amerika komt met een belasting van 20% op alle spullen uit de EU, dus ook uit Nederland. En dat heeft volgens Klever grote gevolgen. De Verenigde Staten is een eh, belangrijke handelspartner voor de EU, ook voor Nederland. Het is het eh, belangrijkste exportland eh, na de EU van Nederland. Dus er staat veel op het spel, veel banen, veel inkomen. Wij willen handel kunnen drijven, wij willen geen tarieven of in ieder geval lage tarieven. Dat zal onze inzet zijn. Maar we zullen ook niet schromen om met stevige tegenmaatregelen te komen, mocht dat nodig zijn. En daar gaat Klever het maandag met met haar collega's van de andere EU-landen over hebben. Amerikaanse journalisten hebben ontdekt dat Signalgate nog veel groter was. Vorige maand lekte uit dat hoge regeringsbobo's een groepsapp hadden... om geheime militaire info te bespreken. Daar was toen veel om te doen. Het Witte Huis zegt dat ze er inmiddels mee zijn gestopt. case has been closed here at the White House as far as we are concerned. There have been steps made to ensure that uh, something like that can obviously never happen again. Het ging toen vooral over die ene appgroep over de Houthis in Jemen. Maar journalisten van Investigo zeggen dat er nog veel meer waren. Minstens twintig, onder meer over Oekraïne, China, Gaza en Europa. Europa. Dat terwijl de Amerikaanse overheid helemaal niet zo mag communiceren. En dan nog een opvallende advertentie vandaag in het AD. Beste Gerard, het ligt niet aan de vrouwen, staat er. Dat is gericht aan advocaat Gerard Spong. Die zei in een documentaire dat het aantal verkrachtingen flink omlaag zou gaan... als vrouwen daar meer tegen zouden doen. Victimblaming vindt ook een van de initiatiefneemsters. Ze legt uit waarom ze de advertentie nodig vindt. De aanleiding is de heer Spong, maar eigenlijk eh, willen we ons richten tot heel Nederland. Enerzijds om al die slachtoffers een hart onder de riem te steken... die dit toch wel als een, als een stomp in de maag zeg maar, gezien hebben. Maar ook om eigenlijk iedereen, dus de hele samenleving, bewust te maken van victim blaming. Want we doen dat namelijk allemaal. Driekwart van de slachtoffers krijgt volgens haar te maken met opmerkingen als... waarom was je daar dan ook? Of dan had je je maar anders moeten kleden. Spong zegt dat hij later met een reactie op de advertentie zal komen. Krijg je het weer nog een prima lentedag vandaag. Zonnig, droog en behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het max 18 tot 21 graden.